Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. GroenLinks PvdA zegt dat ze het belachelijk vinden dat de president van Israël... zondag bij de opening is van het Nationaal Museum in Amsterdam... terwijl dat land een oorlog voert tegen Hamas in Gaza. Het museum zelf zegt dat zijn komst hoe dan ook doorgaat, vertelt deze verslaggever van AT5. Ondanks dat zij de ophef eh, begrijpen, zeggen ze we trekken die uitnodiging voor komende zondag in ieder geval niet in. Ja, allereerst is deze president namelijk vorige zomer al uitgenodigd, maar het allerbelangrijkste, de president die komt hier als vertegenwoordiger van de Joodse staat, waar nog steeds eh, zo'n 17.000 eh, Joden met Nederlandse achtergrond wonen. Vooraf is ook een pro-Palestina-demonstratie aangekondigd. Koning Willem-Alexander opent zondag het nieuwe Holocaustmuseum in Amsterdam. Twee mannen van 16 en 18 zijn dinsdag in Dordrecht opgepakt op verdenking van wapenhandel. Bij de aanhouding loste de politie ook een waarschuwingsschot. De jongen van 18 werd al in de gaten gehouden. En omdat gevreesd werd dat hij bij de arrestatie wapens op zak zou hebben... loste de politie een schot om hem af te schrikken. De politie denkt dat beide jongens werden uitgebuit door andere criminelen en werden gedwongen wapens te verkopen. De Turkse president Erdogan zegt dat hij in 2028 stopt. Erdogan trad in 2014 aan als president en was daarvoor al 11 jaar premier. Een president mag in Turkije maximaal drie termijnen hebben, dus het besluit van Erdogan om hierna af te treden hoort daarbij. En het weekend kan nu al niet meer stuk voor de Oekraïense Oksana en Alexander. Ze hebben een brief op de deurmat gekregen van demissionair premier Rutte... omdat ze hun zoontje Mark hebben genoemd. Dat deden ze nadat Rutte op bezoek ging bij de Oekraïense president Zelensky, vertelt hun tolk. Toen dachten ze meteen, dat wordt de naam van, van, van onze baby. Zullen uh, geen spijt van krijgen, want zoals in de brief werd eh, verteld, in de brief van Mark Rutte, dat de naam Mark betekent een verdediger. Dus dat is een eh, mooie betekenis en ze zullen nooit spijt van krijgen. Ja, de brief gaat het Oekraïnse stel inlijsten en ophangen boven de televisie... waar ze Rutte voor het eerst opzagen. En dan nog het weer. De rest van de avond is het helder.